Deze horecabaas staat te popelen om weer open te gaan. Ik ga zo meteen eh, champagne overtrekken. <laughs> ja. Blij dat we zijn, blij dat we zijn. Kabels losmaken eh, alles eh, schoonmaken en eh, het bord buiten zetten en blije gezichten. En dan gaan we weer vol gas erop. Winkels en hogescholen mogen misschien ook weer open. En de avondklok wordt misschien afgeschaft. Zeker is het allemaal nog niet. Het OMT onderzoekt het dit weekend. Dinsdag is er weer een persconferentie. Over kroegen gesproken. In Utrecht kan je volgende week alweer een biertje drinken op het terras. Daar openen vijf cafés als proef een paar dagen de deuren. En er is heel veel animo voor. Zelfs zoveel dat de site waarop je een tijdslot moest reserveren eruit klapte. Er waren soms wel 16.000 bezoeken per minuut. Alle tafeltjes waren binnen no time gereserveerd. In Den Haag zijn twee agenten gewond geraakt na een achtervolging. Ze zijn naar het ziekenhuis gebracht. Vermoedelijk is de bestuurder die werd gevolgd met opzet ingereden op een politieauto. Eén persoon is opgepakt. Hoe het met de agenten gaat is niet duidelijk. En golfer Tiger Woods reed veel te hard toen hij in februari met zijn auto over de kop sloeg. Dat zegt de politie van Los Angeles na onderzoek. Hij zou ongeveer 140 hebben gereden waar hij 70 mocht. Volgens de politie had het ongeluk in ieder geval niets te maken met zijn telefoon. We did not check his phone for texting and there was really no need for to, to do that. Um, and so there, the only, there was no other evidence. The, the only associated factor, well, there's, there's two factors: the, the speed and the, and the failing to maintain the, the straight course of the, the curvature of the roadway. That's it. Zijn bloed is niet onderzocht op drugs of alcohol, want dat vond de politie niet nodig. Bij het ongeluk raakte Tiger Woods zwaar gewond aan zijn been. Het weer vannacht is het droog en koelt het flink af.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 to spend my nights out in the ballroom. Liquor was the only love i would known. But you rescued me from reaching for the bottle. to get me high. in my mind where you belong. I'd go hungry, I'd go black and blue. I'd go crawling down the avenue. There is nothing that I wouldn't do to make you feel my love. make you feel my love. To make you feel my. To make you feel my love. Dit is van 10 tot 12.